De tocht was georganiseerd door Stop Kinderporno Nu. De actiegroep is erachter gekomen dat er in wijk bij Duurstede een veroordeelde pedoseksueel woont zonder dat de buurtbewoners daarvan wisten. Eergisteren stelde de gemeente de wijkbewoners op de hoogte dat er nog een pedoseksueel in de buurt woont. Volgende maand gaat de gemeente met vertegenwoordigers uit de wijk praten over eventuele maatregelen. Het Griekse parlement heeft ingestemd met diepgaande hervormingen om het begrotingstekort terug te dringen. Het doel is om het tekort volgend jaar terug te brengen van 13 naar 9 procent. De regering gaat vooral bezuinigen in de publieke sector en ook de defensieuitgaven gaan flink omlaag. Griekenland heeft een schuld van 300 miljard euro. Eerder deze week verlaagde een derde kredietbeoordelaar de kredietwaardigheid van Griekenland. En door die lage beoordelingen kan Griekenland moeilijker geld lenen. De minister van Financiën hoopt dat de bezuinigingen leiden tot een stijging van de kredietwaardigheid. De Amerikaanse president Obama vindt dat de teleurstelling over de uitkomst van de klimaattop in Kopenhagen terecht is. In een tv-interview zei Obama dat alle landen de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren aanzienlijk moeten verminderen, maar dat niets in het Kopenhagen-akkoord die reductie verzekert. De top in Kopenhagen leverde niet meer op dan een intentieverklaring van de deelnemers om de komende jaren iets te doen aan de CO2-uitstoot. Maar juridisch gezien hebben die afspraken geen enkele betekenis. Het passagiersschip dat gisteravond vastliep op de IJssel bij Westervoort is weer vlot getrokken. Het schip is naar Arnhem gesleept waar gekeken wordt of het is beschadigd. Waarschijnlijk is het roerdefect. Aan boord waren 75 passagiers en 15 bemanningsleden. De mensen aan boord maakten een kersttripje. Het weer vrijwel overal droog, plaatselijk glad. Het is mistig en min 4 graden.